van 2 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vanaf een lanceercomplex in Florida is NASA's nieuwe ruimtecapsule Orion gelanceerd. De onbemande capsule is de opvolger van de Space Shuttle... en moet tijdens de testvlucht twee keer om de aarde cirkelen. Na terugkeer moet Orion aan parachutes neerkomen in de Stille Oceaan. Met het project wil de NASA-astronauten de komende jaren naar de maan... een asteroïde en na 2030 misschien naar Mars sturen. In Servië en Bosnië zijn 15 mensen opgepakt vanwege een massamoord in 1993... waarbij 19 mensen werden ontvoerd en geëxecuteerd. Beide landen staan al jaren onder zware druk om de verdachten te vervolgen. Vooral Servië werd ervan beschuldigd het onderzoek te saboteren. Een onderzoek van een speciale Servische aanklager voor oorlogsmisdaden... heeft in samenwerking met zijn collega's in Bosnië nu geleid tot de golf van arrestaties. De man die is aangehouden op verdenking van het afpersen en bedreigen van John en Linda de Mol is waarschijnlijk geen bekende van de familie. Volgens een woordvoerder is de verdachte niet bekend bij de Mol en bij Talpa. Een 70-jarige man uit Zeist heeft bij de politie bekend dat hij dreigbrieven naar de familie stuurde. Na zijn arrestatie werd er DNA bij hem afgenomen en gisteren bleek dat er een match is met het DNA dat eerder is gevonden in het onderzoek. De familie De Mol laat weten blij en opgelucht te zijn dat de man vastzit. De kerstboom aan de grens van Noord- en Zuid-Korea zorgt opnieuw voor problemen. Zuid-Korea plaatst een kerstboomachtige lichtmast met een groot kruis in de top op de heuvel aan de grens. De verlichte boom is goed zichtbaar in Noord-Korea. Het Stalinistische land is woedend en spreekt van provocatie. Zuid-Korea zou met de verlichte kerstboom willen wijzen op religieuze vrijheid. Als het goed is gaan de lampjes op 23 december voor het eerst aan. Het weer, af en toe zon, maar overwegend bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het is 3 tot 7 graden. Morgen eerst nog een bui, verder geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. Op de A8 Amsterdam richting Zandam staat voor Kloopert Zandam 2 kilometer.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 size tub big enough for ten plus me. Girl, what you need? I'll need a, a credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.